Twee uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Ondanks kritiek op de plannen is de Duitse Bondsraad vanochtend akkoord gegaan... met de invoering van tolheffing op Duitse autosnelwegen. Eerder stemde de Bondsdag er al voor. Een aantal deelstaten in de Bondsraad wilden uitzonderingen voor de grensgebieden... waar buitenlanders maar een klein stuk Duitsland inrijden. Maar minister Dobrindt van Verkeer wilde niets meer aanpassen... en een meerderheid stemde daarmee in. Oostenrijk stapt uit protest naar het Europese Hof van Justitie... En ook Nederland overweegt dat te doen. De politie in Brussel heeft vijf mensen opgepakt na de vechtpartij gisteren voor de Turkse ambassade. Aanhangers en tegenstanders van president Erdogan gingen daar met elkaar op de vuist. Zes mensen raakten gewond. Bij de ambassade in Brussel kunnen Belgische Turken stemmen in het referendum over de Turkse grondwetswijziging. In Nederland mogen Turkse staatsburgers vanaf woensdag stemmen. Minister Blok van Veiligheid zegt de situatie nauwlettend te volgen en dat met alles rekening wordt gehouden. Jozias van Aartsen wordt waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe. De oud-burgemeester van Den Haag volgt de opgestapte Jacques Tigelaar op. Die ging weg omdat de Drentse Provinciale Staten geen vertrouwen meer in hem hadden. Hij kwam in de problemen doordat hij zijn schoonzus naar voren had geschoven... voor een renovatieklus in het provinciegebouw. Van Aartsen zal blijven tot eind dit jaar. Daarna wordt er een nieuwe commissaris benoemd. Op een akker in West-Friesland zijn bijna 90 zilveren munten uit de 16e eeuw gevonden. Drie archeologen deden de bijzondere ontdekking bij het dorp Westwoud met behulp van metaaldetectoren. De munten dateren uit de periode 1542 tot 1571 en hebben bijna allemaal een afbeelding van de Spaanse koning Philips II. Ze zijn vanaf morgen te zien in het Westfries Museum. Het weer. Vanmiddag kan het 23 graden worden. Vanuit het zuidwesten neemt later vandaag de kans op een regen- of onweersbui wel toe. Komend weekend is het minder zacht. Dan wordt het hooguit 16 graden.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 De weg is na verwachting om 2 uur vrij. Omrijden kan via de A44. Er staat een file op de A44 van 4 kilometer tussen Oegstgeest en Leiden-Zuid. Op de A4 richting Den Haag tussen Dorp en Leidschendam 4 kilometer. File 10 minuten vertraging. A12 eh, Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Knoop het Gouwen 9 kilometer. Richting Utrecht verder tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het 4 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Er liggen vloerdelen op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam staat 2 kilometer file. Door een ongeluk 4 kilometer file op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein. De weg is weer vrij. En op de A27 richting Almere door een ongeluk bij Beeldhoven 4 kilometer.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 Don't be so shy. cars, and that's when you need me there. With you, I always share. when she stares at the ring on her hand. Or she sits in some club where the long shadows a dream that's gonna take.